Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Duitse regering vindt dat de Bundeswehr een grotere rol moet spelen in zowel binnen als buitenland. Vanwege de Tweede Wereldoorlog ligt de inzet van het Duitse leger gevoelig. Maar volgens minister van Defensie von der Leyen is de wereld veranderd. Ze wil actiever samenwerken met de NAVO en de Europese Unie op het gebied van veiligheid. Volgens haar wordt het makkelijker om in Europa samen te werken op het gebied van defensie, nu de Britten uit de EU vertrekken. Die blokkeerden tot nu toe ieder initiatief. Tegen de man uit Lelystad die vorig jaar zijn vriendin en haar dochter doodde... is 30 jaar cel en tbs geëist. De 37-jarige Alex L. staat terecht voor de moorden... het verkrachten van de dochter, het wegmaken van de lichamen... en het bezit van kinderporno. Hij heeft bekend en over twee weken is de uitspraak. In Duitsland zijn vlak over de grensovergang bij Oldenzaal... twee oververmoeide Turkse vrachtwagenchauffeurs van de weg gehaald. Ze waren bijna 42 uur onderweg zonder rustpauze. De politie haalde de vrachtwagen van de weg omdat hij slingerde. Omdat een van de twee al vaker de verplichte pauzes heeft genegeerd... hangt hem een boete van 5000 euro boven het hoofd. In Nederland is sinds begin dit jaar bij 60 mensen het Zika-virus vastgesteld. Onder hen is een klein aantal zwangere vrouwen. Ze raakten allemaal besmet in het buitenland, zo blijkt uit gegevens van het RIVM. Waarschijnlijk zijn veel meer mensen besmet geraakt, want maar 1 op de 5 mensen krijgt daadwerkelijk klachten. Het virus kan leiden tot hersenafwijkingen bij ongeborenen. In Taiwan hebben criminelen bijna 2 miljoen euro gestolen nadat ze het computersysteem van geldautomaten hadden gehackt. Daardoor konden ze met hun mobieltje geld halen uit tientallen pinautomaten. De vermoedelijke daders zijn Russen. Ze hebben Taiwan waarschijnlijk al verlaten. Het weer in het westen op de meeste plaatsen droog en wat opklaringen. Vanavond wordt het ook in het oosten droog. Morgen af en toe zon, soms wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is minder druk in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen de afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Bijna een half uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Richting Amsterdam is het ook vastgelopen tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.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 mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna sing. make you sing. I wanna have sex. to love. sunset in your eyes, brown and gray, and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could.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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang. you.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 Get out of control. Baby,